Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. De eerste vierdaagse dag wordt geschrapt. Het kan die dinsdag wel 40 graden worden en dan is het volgens de organisatie niet veilig genoeg om te lopen. Balen voor tienduizenden mensen die meedoen, zoals onze collega Suus. Ja, het is heel verstandig hè, wat ze zeggen dat het al ochtends al ergens al 33 graden is. Ik, ik snap het wel, maar ja, neemt niet weg dat ik het wel heel jammer vind. Vanaf woensdag wordt het iets koeler en dan gaan de wandelaars, als het goed is, gewoon van start. Het wordt de komende weken dus tropisch warm met temperaturen dik boven de 30 graden. En dus geldt er dan ook weer het Nationaal Hitteplan, heeft het RIVM bekendgemaakt. Het is vooral een advies om even goed op te letten komende dagen. Drink genoeg, eh, houd jezelf koel en denk daarbij dan dat je de schaduw opzoekt. Dat je een ventilator gebruikt als je die in huis hebt. Houd ook je huis zo koel mogelijk. En hou ook een extra oogje in het cel bij ouderen en kwetsbaren is de oproep. En honderden festivalgangers hebben op de laatste dag van de Zwarte Cross afscheid genomen van Tante Riki. Ze stopt na dik 20 jaar als gezicht en festivalbaas van de Zwarte Cross. Een hartstikke emotioneel moment. Het vind het heel moeilijk. Maar ik ben blij dat ik met de hoogste stap ben. Op de hoogste punt. Een beetje dubbel hè, allemaal. Aan de ene kant wil je nog wat door en aan de andere kant is het eigenlijk veel te zwaar ja, deze dagen. Dat is ook zo. Voor het afscheid mochten bezoekers het podium op waar tante Riki zat om iedereen een hand, knuffel of kus te geven. Ook gaven Frans Bauer en René Vroger haar een persoonlijk afscheidsconcert. Het weer dan nog, veel zon en warm, 25 tot 28 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 13, 17. Morgen opnieuw veel zon en tropische temperaturen, 30 tot 35 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Bad Hoefdorp en de Rottepolderplein met 10 minuten vertraging. Na een ongeluk is er één reishok dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM.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 So let me love you. Fill me up inside. I wanna hold you, baby. So let me squeeze you. wanna see ya. I can't find the words to tell you so. But I love, I love, I love, love, love you, And I just got to let you know how much I need ya. Show you what you mean to me Baby, baby, baby. You seem to know just how I really feel Cause I can't let you go I need you, I want you Just stay right here with me ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. It's Charlie, baby. Tiesto. You won't see me crying on the bathroom floor. I ain't never coming back for more. Wanna see you walking out that door. Bye, bye, bye, bye. You won't see me begging for a second chance.